en die vader die loopt met de bittere die kar en die moe die sjok achteraan. Ja, vroeger zat er nog verdiensten aan, maar tegenwoordig zit er niks meer aan. En die vader die loopt met de bittere die kar en die moe die sjok achteraan. En als die vader die rommel niet verkoopt, als mijn vader zo van u wil gaan is het dan hij dit en plas vergeet. Dan drinkt hij zijn die suppies me mekaar en mijn moeder zit er dan weer met. Want dan kan hij s'morgens niet uit heb vader, die lap met de bittere likar en mijn mond die sjakt er achteraan. Ja, vroeger zat er nog verdienste aan, maar tegenwoordig zit er niks meer aan. En mijn vader, die lap met de bittere